Goedemorgen, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Nederlandse universiteiten zijn steeds voorzichtiger bij het toelaten van studenten uit China. Het gaat om studenten die een beurs van de Chinese overheid hebben gekregen... om in het buitenland te gaan promoveren. Maar om die beurs te krijgen moeten ze trouw zweren aan de communistische partij. En ze moeten ook verslag uitbrengen aan de Chinese ambassade. Universiteiten zeggen tegen trouw dat ze daar steeds meer risico's in zien. De Amerikaanse staat Illinois is een grote zandstorm geweest. Die veroorzaakte een kettingbotsing. Door het zand konden automobilisten geen hand voor ogen meer zien. 40 tot 60 personenauto's en tientallen bedrijfswagens klapten op elkaar. Twee vrachtwagens vlogen in brand, zegt de politie. The cause of the crash is due to excessive winds blowing dirt from farm fields across the highway, leading to zero visibility. Has it happened before in Illinois? The answer is yes, um, but nothing in my 24-year career that I can recall having something as severe as this. Bij het ongeluk kwamen zeker zes mensen om het leven. Meer dan 30 mensen raakten gewond. Buitenlandsminister Hoekstra moet tekst en uitleg geven over visumsoftware. Het gaat volgens NRC om een programmaatje dat wordt gebruikt om te bepalen hoe streng een aanvraag voor een visum moet worden beoordeeld. Daarbij wordt onder meer gekeken naar leeftijd, afkomst en geslacht. En mogelijk zorgt dat voor discriminatie. En een bijzondere veiling in Amerika. Je kunt bijvoorbeeld bieden op het Baywatch-badpak van Pamela Anderson... de interviewdesk van David Letterman... en het gereedschap dat deze twee gebruikten om drugs mee te maken. You're a goddamn artist. This, this is art, Mr. White. Actually, it's just basic chemistry, but thank you, Jesse. I'm glad it's acceptable. Breaking Bad dus. De spullen komen uit de collectie van een verzamelaar. Die wilde de spullen eerst in een museum zetten. Maar toen dat plan mislukte, besloot hij de boel te verkopen. En dan nog het weer voor vandaag. Vandaag start de dag bewolkt, maar vanmiddag gaat de zon schijnen. In het noorden een paar kleine buitjes, maar verder droog. Het is 10 eh, tot 14 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staat nog file op de A27 van Utrecht naar Almere na een ongeluk bij Hilversum. De rijbaan is dicht. Vanaf Utrecht-Noord heb je daardoor 10 minuten oponthoud. Omrijden kan via de A28 en de A1 via Amersfoort.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 De inflatie is in de maand april weer iets toegenomen nadat die in maart juist was gedaald. Mensen merken dat vooral in de supermarkt en andere winkels. De inflatie was 5,2 zegt het CBS. Nederlandse universiteiten weren steeds vaker Chinese promovendi met een overheidsbeurs, schrijft Trouw. ze moeten trouwens weren aan de communistische partij en zijn verplicht te rapporteren aan de Chinese ambassade. Vanaf halverwege volgende maand moet je volgens het AD een zitplaats reserveren in de snelle ICE-treinen naar België en Duitsland. Die zitten in de zomer vaak stampvol.